1 uur. Kasper Meijer met het NOS Journaal. In verschillende Iraanse steden wordt opnieuw gedemonstreerd... tegen de politieke en militaire machthebbers. troepen zijn massaal aanwezig en zouden ook ingrijpen. Er zijn berichten dat betogers met traangas worden beschoten... en er zou ook geweld worden gebruikt. Veel Iraniërs zijn kwaad over het neerschieten van een Oekraïns vliegtuig... en de leugens daarover. De Canadese premier Trudeau zal streven naar gerechtigheid en verantwoording... voor de mensen die omkwamen bij de vliegtuigcrash in Teheran. Dat zei afgelopen avond bij een herdenkingsbijeenkomst... voor een aantal van de Canadese slachtoffers van de crash. Iran heeft toegegeven dat het passagiersvliegtuig met 176 mensen aan boord... per ongeluk uit de lucht is geschoten. Aan boord waren zeker 57 Canadezen. In een woning in Harderwijk is vermoedelijk een explosie geweest. Na de knal was het onrustig op straat. De bewoner van het huis zou buurtbewoners hebben gefilmd. Die waren daar niet van gediend, waarna de onrust ontstond. Volgens de politie is het al langer onrustig rond het gezin dat in het huis woont. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat het gaat om een wraakactie... tegen een veroordeelde pedofiel, maar de politie bevestigt dat niet. Bondscoach Ronald Koelman heeft een aanbod van FC Barcelona afgeslagen. De Catalaanse club wilde Koelman per direct hebben als hoofdtrainer. Hij zou dan de plaats innemen van Ernesto Valverde, die al lange tijd onder vuur ligt. Maar Koelman blijft voorlopig bondscoach van Oranje, zei hij tegen de NOS. In zijn contract met de KVB staat dat hij de mogelijkheid heeft... om na het EK komende zomer naar Barcelona te vertrekken. Een club waar hij graag nog als trainer wil werken... maar een overstap voor het EK ziet hij niet zitten. Het weer. Vannacht is lokaal nog een bui mogelijk. De minima liggen tussen de 3 en 5 graden.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 It's been 10,000 hours, 10,000 more. But that's what it takes to learn that sweetheart of yours. And I might your name from your grandma. When you think about you forever now, do you think rest of my life, for the rest of my life, for the rest of my life.